Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Rond de Israëlische ambassade in Den Haag is een noodbevel uitgevaardigd. Omroep West meldt dat burgemeester Van Zanen dat aan de gemeenteraad heeft laten weten. Door het noodbevel kan de politie het pand van de ambassade controleren... mensen in de omgeving controleren of wegsturen... of ze de toegang tot het pand weigeren. Het gebouw van de Israëlische ambassade in Den Haag wordt vanwege een dreiging sinds vorige week woensdag al extra beveiligd. Om wat voor dreiging het gaat en wie erachter zit is niet bekendgemaakt. De daling van het aardgasverbruik in Nederland zet door. In 2023 werd in totaal 30 miljard kubieke meter verbruikt. Dat is 5% minder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het verbruik van huishoudens daalde met 11 terwijl de winter van 2023 ongeveer net zo koud was als die van een jaar eerder. De daling van het totale gasverbruik in Nederland is minder spectaculair dan in 2022. Toen was het door de hoge energieprijzen een kwart lager dan een jaar daarvoor. Israël mag geen grondoffensief beginnen bij de stad Rafah in Gaza... zonder een degelijk plan om burgers daar te beschermen. Dat zei de Amerikaanse president Biden in een persconferentie met de koning van Jordanië. Koning Abdullah zei op zijn beurt dat er zo snel mogelijk een blijvend staakt het vuren moet komen. Volgens Biden wordt daaraan gewerkt. De Amerikanen willen een deal bewerkstelligen over de vrijlating van gijzelaars... die gepaard zou gaan met een periode van kalmte van zes weken. Het Mexicaanse leger heeft een mega-drugslab in het noorden van het land ontmanteld. Er is meer dan 41.000 kilo crystal meth en 12.000 kilo grondstoffen aangetroffen voor de productie van synthetische drugs. Het zou gaan om een straatwaarde van meer dan 700 miljoen euro. Het weer, vannacht brede opklaringen, minima rond de 3 graden met kans op vorst aan de grond. De komende dag kans op wat zon, maar plaatselijk wat lichte regen.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 You'll be right and understood. See you oh, love they can't explain well, I know we're different but deep inside us We're not that different at all time now. Don't you know I ain't never gonna let you go? van Zandvoort, op 106.9 VFM Joy.